is nieuws van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Orkaan Irma heeft een ravage aangericht op eilanden in het Caribisch gebied. Op Sint Maarten zijn overstromingen langs de kust en zijn daken van huizen weggeblazen. Volgens de gouverneur van het Franse deel van het eiland is er zelfs veel schade aan vier van de stevigste gebouwen van het eiland. Over slachtoffers is nog niets bekend. Op Sint Maarten en het Franse eiland Saint-Barthélemy is de stroom uitgevallen. Op sommige plekken zijn windsnelheden van meer dan 350 km per uur gemeten. Een man die vorig jaar in Emmeloord heeft geprobeerd zijn vriendin om te brengen met een vleesvork, is tot 14 jaar cel veroordeeld. Hij had gezegd dat hij zijn vriendin wilde verrassen voor haar verjaardag en nam haar geblinddoekt mee naar het bos. Daar stak hij haar met de vleesvork en probeerde hij haar te wurgen. De vrouw overleefde de aanval, maar heeft er blijvend letsel aan overgehouden. De man zei dat zijn vriendin hem eerst aanviel, maar dat geloofde de rechter niet. Tijdens zijn daad was de man voorwaardelijk vrij uit de gevangenis. Hij zat vast voor het doodslaan van een bejaarde man. Een Limburgse koster heeft twee jaar cel gekregen voor ontucht met zijn nichtje. Het meisje van 14 werkte als vrijwilliger bij de protestantse gemeente Geleenbeek-Urmond. Ze hielp haar oom met koffietafels na begrafenissen. Afgelopen jaar heeft de koster meerdere keren geprobeerd zijn nichtje te verkrachten. Acht jaar geleden deed hij dat ook al bij een ander nichtje, maar daarvan is nooit aangifte gedaan. De celstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, is een half jaar minder dan het OM had geëist. Max Verstappen heeft de rechtszaak tegen online supermarkt Picnic gewonnen. De Picnic maakte vorig jaar een reclamefilmpje met een lookalike van de Formule 1-coureur. Volgens de rechter is dat identiteitsfraude. Het bedrijf moet nu een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die is, is nog niet duidelijk. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noordwestelijk kustgebied een paar buien. Morgen 18 tot 20 graden en nog wat buien, de meeste in het noorden. Vrijdag valt er veel regen. Dit was het NOS CFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen, maar het is nog niet bijzonder druk. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor het Eemnes. 2 kilometer voor Eembrugge ook 2. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad... tussen afrit Volendam en Amsterdam-Hemhavens een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hennekido Ambacht en Sliedrecht 10 minuten... De meeste vertraging is er op de A27 Utrecht richting Almere.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 Je reprirent alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog op terug. du romance d'aujourd'hui. C'est du romance d'aujourd'hui.